uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Venezuela houdt de blokkade van de zeegrens met Aruba, Curaçao en Bonaire in stand. Dat is de uitkomst van langdurig overleg. President Maduro sloot de grenzen een week geleden... omdat de eilanden te weinig zouden doen tegen de smokkel uit Venezuela. Volgens Maduro gaan er mensen illegaal naar de eilanden... maar worden er ook drugs, wapens, geld en waardevolle delfstoffen als koper en goud gesmokkeld. Arubaanse minister-president Evelyn Wever Kroes zegt dat er de komende dagen verder wordt gesproken. Ze hoopt dat de gesprekken leiden tot een opheffing van de blokkade... omdat er op het eilanden grote tekorten ontstaan. Met name groente en fruit worden steeds schaarser. Amerikaanse ambassadeur in Panama stapt op. John Feely zegt dat hij niet langer kan werken onder president Trump. In zijn ontslagbrief schrijft de ambassadeur volgens de BBC... dat hij als jonge diplomaat heeft gezworen dat hij de president dient... ook als hij het niet eens is met het beleid. Maar nu kan hij dat niet meer. Het Witte Huis zegt dat Feely om persoonlijke redenen is opgestapt. Het vertrek van de ambassadeur staat voor zover bekend los van de recente uitspraken van Trump over shithole countries, waarmee hij El Salvador, Nicaragua en Afrikaanse landen beledigde. Sint Maarten heeft een nieuw kabinet. Maandag wordt de interimregering onder leiding van Leona Marlen Romeo beëdigd. Dat heeft de gouverneur van het eiland bekendgemaakt. Al-premier William Marlin stapte in november op. Hij kreeg het parlement tegen zich omdat hij niet akkoord wilde gaan met de voorwaarden die Nederland verbond aan het beschikbaar stellen van hulpgeld na de orkaan Irma. Nederland beloofde zo'n 550 miljoen voor de wederopbouw, maar wilde onder meer dat er een integriteitskamer zou worden opgericht en dat Nederland tijdelijk de grensbewaking van Sint Maarten zou overnemen. Het weer bewolkt met minima tussen 0 en 3 graden.